Toen had hij al dat houtje touwtje jasje van hem vroeg niemand zag en niemand, niemand, niemand zei en niemand voelde, niemand, niemand, niemand hoorde, niemand deed en niemand, niemand, niemand vond het leuk. Niemand vroeg niemand zag niemand, niemand, niemand zei en niemand voelde, niemand, niemand, niemand hoorde, niemand deed en niemand, niemand, niemand vond hem leuk. Niemand kon zijn wonderlijke zinnen ooit verstaan. En op het schoolplein sprak dus niemand hem ooit aan. Er werd om hem daar werd vaak maar gedaan. Voor de grap deed iemand toen zijn houtje touwtje aan. Niemand vroeg en niemand zag niemand, niemand, niemand zei en niemand voelde. Niemand, niemand, niemand hoorde, niemand deed en niemand, niemand, niemand vond hem leuk. Niemand vroeg en niemand zag niemand, niemand, niemand zei en niemand voelde. Niemand, niemand, niemand hoorde, niemand deed en niemand, niemand, niemand vond hem leuk. Wonderlijke zonderling, nooit opgeraapt te vonden nooit gehoord en nooit begrepen. Wonderlijke zonderling, nooit opgeraapte wonderling was er klaar mee. Op een dag toen is hij voor de klas gaan staan. Zet de eerste radio op vol volume aan. Hij riep nog wat, maar dat was echt voor niemand te verstaan. En haalde iets onder zijn houtje, touwtje, jas vandaan niemand zag en niemand, niemand, niemand zei en niemand voelde, niemand, niemand, niemand hoorde, niemand deed en niemand, niemand, niemand vond het leuk. Niemand vroeg niemand zag en niemand, niemand, niemand zei en niemand voelde, niemand, niemand, niemand hoorde, niemand deed en niemand, niemand, niemand vond het leuk. Niemand voelde, niemand zag en niemand, niemand, niemand zei en niemand voelde, niemand, niemand, niemand hoorde, niemand deed en niemand, niemand, niemand vond dit is Radio 501. Is Radio 501. 501. Je luistert naar de Radio 501 Daverende Donderdag. Dit is het openingsuur.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 Van 6 tot 8 is Barry weer met zijn programma Dreadlock. En daarna van 8 tot 10 kun je gaan luisteren naar Indie 501, het programma van Rob de Greel. Van 10 tot middernacht is G-Style in Studio 1 met zijn geluid uit de bunker. Blijf lekker luisteren tot middernacht, want dit is de Radio 501 Daverende Donderdag. eerste uur van de Radio 501 Daverende Donderdag maak ik natuurlijk weer de donderdisc bekend. Hij is vandaag de hele dag van Frankie Smit en het heet Double Dutch Bash. De donderdisc. Dit is de donderdisc van de Radio 501 Daverende Donderdag. De donderdisc. Give me a hoe if you got your funky bus feet. Moving dirty, fast, so kinda shuffle your beach. Get on the bus, pay your fare, then tell the driver that you're going to a double dutch affair. Well, Here it comes. The double dutch bus is on the street. You better get off the curb. Move your feet. Bus fare, trans pass. That's the way, mom. If you got a wife, you know I'm right. You got a special man, well, I can understand. Uptown, downtown, everybody's getting down. Say uptown, say downtown. Well, I missed my bus. I know I'm late. I gotta do something I know I hate. I'm gonna walk to work. 15 bucks, I already got a hole in my fox. Go ahead and laugh. That's okay, cause what I really wanna say, I got bad feet. My corns hurt. Top it off, I for work. Let me tell you what I say. Gizzo, here's the Mizzo, is at the Wizzo, Sizzo, the Gizzard, and Gizzo, Bizzass, Bizzo. Lake. care how. don't even get charged. They're somewhere in the sunbelt, living at large, and the government says we can't prove they did it at all. Besides, they've got these underlings around. to waste. They should have to meet 'em all face to face and explain just why their mama did teach 'em not to steal.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 That's a very worrisome thing, my brother. Say they're talking clear, but it sure sound hazy. Ain't doing nothing but driving old dub crazy. Can't balance a budget, but they can spend my money. You tell me if something ain't going on funny. Sometimes I think they just educated fools. Ain't doing much, they help the school City school just sliding in ruin, and sometimes I wonder, do they know what they're doing? Would you get my BB gun? No, I don't want to kill him. But I sure would like to hurt him, son. raise money, they got a lottery. Mm-hmm. That's a lot of slipping and sliding, if you ask me. The money's funny and the change is strange, cause it ain't nothing but a new numbers game. Out on the street, you know what I'm talking about. You see, the odds always in favor of the house. And every week you put your little $20 in, and they're grinning in your face, cause it's so hard to win. They said the lottery was gonna help the school. Mm-hmm. That's what they promised it would do. But they're cutting ours because money's so tight. And I got to wonder, how do they sleep at night? A uh, man, you get my BB gun. Now I don't want to kill him, but I sure would like to hurt him some. richest country, we got kids that don't eat. Vietnam War veterans still begging the street. Politicians say he gotta make more cuts. But you think his salary's something he'll touch? <laughs> Healthcare? Now that's a mess. Ain't done much to help that yet. Politicians say, don't worry, there gonna be better days, and I'm gonna start working on it. As soon as I vote myself a raise. Now, there's a way to get out from under this joke. We need all the people to get out and vote. Don't sit on the couch, watch the news, and complain. You gotta get off your butt if you're going to implement change. But in the meantime, would you get my BB gun? No, I don't want to kill him. <laughs> but I, uh, I sure would like to hurt him some. Now, folks, those are just my views. And you're entitled to your views too. Because in America, we still got the right to choose. And that's why I wrote Dubs Talking Politicians Blues. What is is Radio Radio show op radio? Dat is de Arwin en Tobit Show. De qua jongens van de vrijdagavond. De qua jongens van Radio 501. Zie je wel? Nou zullen we het hebben. Iedere vrijdagavond opmerkelijke zaken, heet shownieuws en veel muziek en nog veel meer lol. En als die eenmaal doordraaft, berg je dan maar. De zin en onzin op elke vrijdagavond met Arwin en Tobit. Tussen 8 en 11 op Radio 501. Hé hé, zijn ze even van de straat. Opgelucht? Ja. Iedere eerste vrijdagavond van de maand komt de Arwin en Tobit Show live vanuit Manifesto in Horen van 8 tot 12 uur. Je kunt erbij zijn. Toegang is gratis. Tweede ik weet niet waar jullie op wachten, maar uh, hier gebeurt niks meer. Geld terug! De zin en onzin op elke vrijdagavond met Arwin en Tobit. Tussen 8 en 11 op Radio 501. so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best.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 시간 for the morning light. when there's nothing left to lose, there's nothing left to fear. So meet me on the edge of time. Won't keep me waiting, I'll be right. Then you and I, we'll just run right out of here. I just wanna be the one you run to. I just wanna be the one you come to. I just wanna be there for someone when the night comes. luisteraars die net hebben ingeschakeld. Je luistert naar Radio 501 met de Radio 501 Daverende Donderdag.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 Dan kunnen jullie luisteren naar Barry met het programma Dreadlock. Daarna van 8 tot 10 is het de beurt aan Rob de Greel met zijn programma Indie 501. Vanaf 10 uur vanavond tot middernacht kunnen de hiphoppers en rappers weer terecht bij Geluid uit de Bunker. En dat is een programma van G-Style. Dus reden genoeg om lekker te blijven luisteren naar de Radio 501 Daverende Donderdag. so far away, and my dreams was coming. Up. aanstaande donderdag op Radio 501. deze week de Radio 501 plaats voor je hoofd. Jouw radio, jouw muziek, echte muziek. Santa Claus last night. Oh, what a laugh it would have been if Daddy could have seen Mommy kissing Santa Claus last night. Oh, what a laugh it would have been if Daddy could have seen Mommy kissing Santa Claus last night.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 Daarna van 4 tot 6 de Radio 501 Daverende Donderdag Show van Arwin, de brutaalste jog van Radio 501. En eh, zijn programma heet Afternoons. Vanaf 6 uur tot 8 uur is het tijd voor Barry met zijn reggae show Dreadlock. Vanavond om 8 uur start Rob de Greeuw met zijn programma Indie 501. En hij is in radio tot 10 uur. Na Indie 501 is G-Style in Studio 1 met zijn programma Geluid uit de Bunker. Hij is er van 10 tot middernacht.